Een aantal weken geleden waren dat er volgens Zelensky nog 50 tot 100 per dag. Het aantal loopt snel op door de zeer zware gevechten in de streek de Donbass. Hij noemt het een zeer ongelijke strijd omdat Rusland veel meer zware wapens kan inzetten dan Oekraïne. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht in Maastricht voor Gino van 9. Hij werd vorige week doodgevonden. Gisteravond was er dan een herdenkingstocht in Kerkrade, waar Gino logeerde toen hij verdween. De tocht vandaag werd gehouden in de wijk in Maastricht, waar Gino woonde. Het kabinet wil dat mensen met een laag inkomen minder belasting gaan betalen. Dat is om het leed te verzachten van de grote groep mensen die niet rond kan komen. Het minimumloon gaat mogelijk ook omhoog. En je zult maar middelbare schooldocent zijn op een dag als vandaag. De dag van de eindexamenuitslagen. Leuk om iedereen te bellen die geslaagd is. Maar er is ook die andere taak. Leerlingen vertellen dat ze gezakt zijn. Dat is even andere koek. Ehm, je hebt het niet zo goed gedaan. Ehm, je bent nog niet geslaagd. En eh, daarbij leg ik de nadruk op nog niet. Oké, ga even huilen. Dan gaan we zo samen huilen. En dan gaan we het proberen goed te doen. Ja? Ja, die zit met tranen in haar ogen. Ah. Ja, dit is echt... Oh, mijn hart breekt gewoon. Verschrikkelijk. Scholieren met een herexamen moeten dit weekend blokken. Want volgende week zijn de herexamens. Het weer, het blijft droog vanavond. Morgen bewolkt, af en toe een zonnetje, af en toe een bui. Dan tussen de 19 en 22 graden.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 Zeg dat maar eens zes keer achter elkaar. Dit is weer de Nashville Radio Show. Mijn naam is Astrid van der Kaai en ik ga je weer twee uur lang meenemen met country, folk, Americana en bluegrass muziek. En deze maand hebben we uiteraard ook weer een nieuwe maandartiest. En nu is het even heel speciaal, want in 2008 begon hij namelijk bij deze band. Ik heb het over Chris Stapleton en de band heet The Steel Drivers. Dit is Drinking Dark Whiskey. Drinking Dark Whiskey the like life he might say. He talks in the dark like he never would end the day. Then he gets in trouble just as soon as he gets his way. Drinking dark whiskey, telling white lies, one leads to another. around all over the neighborhood. Next thing you know, you're all misunderstood. Drinking dark whiskey. is al een heel klein voorproefje voor de muziek van onze maand. is van deze maand, Chris Stapleton. En dat was hem nog in 2008 samen met The Steel Drivers en Drinking Dark Whiskey. We gaan naar onze digitale brievenbus en daarvoor blijven we in Nederland. De band die je zo gaat horen komt dus uit het Koude Kikkerlandje en bestaat uit een vriendenkring met één ding gemeen, countrymuziek. Dat resulteerde in hun debuutsingle die dit jaar uitkwam. Dit is Blackfields and Disappointed. I'm disappointed by the way you look at me. Disappointed, you don't see the things I see. All that we've been through, there's nothing that I could do. It's just accepting. upon it. was dat met Disappointed. En nu naar een nummer van Tim McGraw... wat ik wel een van zijn mooiste vind. Dit is Humble and Kind. En daarna gaan we naar ons shownieuws. Stewart komt naar Nederland. Op 31 augustus staat hij in Paradiso Amsterdam. Het volprogramma wordt verzorgd door Sam Williams, de kleinzoon van Hank Williams, de zoon van Hank Jr. Op het album We Started van Thomas Red staat het gelijknamige duet met Katy Perry. En het is Katy erg goed bevallen, want wie weet brengt zij in de toekomst wel een eigen country-album uit. In het najaar komt het nieuwe album uit van de Canadese countryzanger Brad Kissel. Als voorproefje is er al een nummer Our Home. Dit was het National Show Nieuws van week 22. Tot volgende week. 70 alweer. En dat deden we met Anne Murray en Walk Right we gaan nu naar de muziek van Chris Stapleton. In 2010 nam hij afscheid van de Steel Drivers... om meer tijd aan zijn gezin te gaan besteden. Maar het bloed kruipt schijnbaar waar niet gaan kan... want in 2015 bracht hij zijn eerste solo-album Traveler uit. Dat werd geproduceerd door Dave Kopp en het album leverde in 2015, 2016 en 2017 zeven awards op... en het nummer dat je nu gaat horen zelfs een ACM Award. Chris Stapleton dus, dit is Nobody's to Blame. Dit is de Nashville Maandartiest. She took down a photograph of our wedding day. Ripped it down the middle and through my halfway. And I got nobody to blame but me. I got nobody to blame but me. She broke all my fishing rods, put my guns in high. de eh, muziek van Chris Stapleton. Nobody's to Blame uit 2015. Van zijn eerste soloalbum Traveler. En de komende weken hoor je natuurlijk veel meer muziek van Chris voorbij komen. En ook in deze show nog. Maar nu eerst even Alan Jackson. En dit nummer heet... Don't rock the jukebox. Wanna hear some Jones. Cause my heart ain't gone. So don't rock the jukebox, play me a country song. Before you drop that quarter, keep one thing in mind. You got a heartbroken hillbilly standing here in line. I've been down and lonely ever since she left before you punch that number, could I make one request? Don't rock the jukebox. I wanna hear some Jones. Cause my heart ain't ready for the Rolling Stones. I don't feel like rocking since my baby's gone. So don't rock the jukebox. Maybe a country song ain't got nothing against rock and roll. But when your heart's been broken, you need a song that's slow. There ain't nothing like a steel guitar, drown a memory. Before you spend your money, babe, play a song for me. And don't rock the jukebox. Wanna hear your on Cause my heart ain't ready For the Rolling Stones. I don't feel like rocking Since my baby's gone So don't rock the jukebox Play me a country song You don't rock the jukebox Play me a country song Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. Lekkere recht toe recht aan country muziek van Alan Jackson. Dat was Don't Rock the Jukebox. En nu weer even wat bluegrass muziek van een van mijn favoriete bluegrass bandjes. De Infamous String Dusters zijn dit met How Do You Know. Nederland. formatie Ramblin' Boots met Bone Dry Country uit Nederland. Nu gaan we naar een band uit Lubbock, Texas... die een mix van country, folk en Amerikanen maken. Ik heb het over Flatland Calvary en dit is It's Good To Be Back Around Here Again. river stretches me towards the sky Mountains, mine, and emotion I'm proud to feel alive I should be coming around the mountain Like an old familiar friend The feeling that it's good to be back around here again are open and turn towards the light. No longer searching the shadows that rob me of my sight. I smile towards a good time up around the bend. Well, it's good to be back around. the songbird on a wire. The times and the places, all the strangers we've been. Well, it's good to be back around here again. It's good to be back around here again. We gaan naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Canada voor Franstalige countrymuziek. Hij heet Jean-Luc Bujol en het nummer heet Le Coeur de Une Maman, oftewel een moederhart. Qu'y que le ses enfants sont les plus importants. je me lève la nuit, tu calmes mes ennuis. Le matin au réveil, tu es comme un soleil. Consoler, cajoler, discuter, nous Une source d'amour chaque jour. Qu'y a-t-il d'aussi grand que le cœur d'une maman qui pour ses enfants sont les plus importants? tour, je t'offrirai cet amour. Toi la grande femme, ma mère, toi la grande pionnière. Profitons du moment, du temps de son vivant. Pour lui dire je t'aime et encore je t'aime Y a-t-il d'aussi grand oftewel Le Coeur d'une Maman van Jean-Luc Bugeau, hier bij de National Radio Show. hey, dat rijmt. Franstalige countrymuziek. Ja, je verwacht het niet, maar het kan zomaar gebeuren. We gaan naar het Spotlight album. Deze kwam op 27 mei uit en is de tweede EP van The Marshall. Hij komt uit Nederland en in 2020 bracht hij zijn debuut-EP The Marshall uit. En zijn tweede EP heet Down In My Heart. Ik heb de eerste twee nummers voor je klaarstaan. Eerst Driving on a Lonely Road en daarna Shining Like the Sun. Dit is het Nashville Spotlight album. het Nashville Spotlight album. Take a look at the flowers While they all grow their leaves I was trying so hard But all I could see never be like them That's what I should believe Giving all that I had didn't help me Then she came along Saying don't you worry, stay strong There's no need to hurry Cause being the first doesn't mean you have won Yeah, I know someday You'll be shining like the sun someday you'll be shining like the sun Dat waren de twee eerste nummers van ons Spotlight-album Down in My Heart van The Marshall. En in het tweede uur hoor je ook nog twee nummers van dit album. Maar nu Thomas Red en Crash and Burn. So I guess it's over, baby. Deja vu again. Who'd have thought that time don't stop? And somehow, girl, the world keeps spinning. And guess I turn myself into a solitary. Show, robbing the vault of more golden classics. Last night, all alone in a met a girl with a drink in her mighty man. invitation was flowing like wine, and I was all. Then I looked into her eyes and I saw the reflection of my wedding band And I was all 1972 voor een duet tussen David Houston en Barbara Mandrell. Dit was Almost Persuaded. En we kennen dit in Nederland natuurlijk van de Tumbleweeds, maar het was natuurlijk ook een hele grote hit voor Jim Reeves. We gaan weer naar de maandartiest. Het eerste solo nummer van Chris Stapleton nadat hij in 2010 de Steel, Steel Drivers verliet. Het leverde hem een nominatie voor een Grammy op. Dit is Traveler. I see the sunrise everything changes like the desert wind.